uur. Jobboot met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van de VVD om patiënten in ziekenhuizen van tevoren te vertellen wat een behandeling kost. Volgens de VVD lopen de kosten in de zorg zo op dat moet worden ingegrepen. Mensen snappen dat beter als ze zich realiseren wat zorg kost, denkt de VVD. CDA, PVV en oppositiepartij PvdA zijn het ermee eens dat patiënten meer inzicht moeten krijgen in de kosten. Al vraagt de PvdA zich wel af of hiermee echt draagvlak wordt gecreëerd om bijvoorbeeld de premies te verhogen. De SP is tegen en vindt het een pervers plan. Minister Schippers wil er nog niet op reageren, al wil ze in het algemeen graag kijken naar plannen om de kosten in de zorg te beheersen. In Cannes is de tweede dag van de G20 begonnen. Op de agenda staan onderwerpen als de strijd tegen corruptie, de voedselprijzen en de regulering van de financiële markten. Maar de regeringsleiders van de belangrijkste industrielanden zullen waarschijnlijk net als gisteren vooral praten over de Europese schuldencrisis en de situatie in Griekenland. Ook wordt er verder onderhandeld over het vergroten van de slagkracht van het Internationaal Monetair Fonds. Het IMF kan daardoor beter optreden om de Europese crisis te bestrijden. De haven van Oakland in de Verenigde Staten is weer open. Het werk heeft twee dagen stilgelegen nadat de haven was bezet door demonstranten van de Occupy-beweging. Het protest begon vreedzaam, maar gisteren liep het uit de hand. Bij een confrontatie tussen de betogers en de politie raakten acht mensen gewond. Meer dan 100 demonstranten werden gearresteerd. Volgens de autoriteiten zijn de terminals in de haven weer open en verloopt alles weer normaal. Oakland is de vijfde havenstad van de Verenigde Staten. Het weer droog en vanuit het zuiden steeds meer zon. Vrij veel wind, het wordt vandaag tussen de 15 en 17 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het zuidwesten kans op wat regen.